de Daarom heb ik jou gekozen om altijd bij je te zijn. Jij bent voor mij hier op deze aarde meer dan al het andere waard. Daarom zing ik vol fantasie deze liefdesmelodie. Mooier dan rood. ben jij, mijn liefste Marij. Daarom heb ik jou gekozen om altijd bij je te zijn. Jij bent voor mij van allemaal. Daarom zing ik voor jou heel zacht, terwijl mijn hart steeds op je wacht. Mooier dan rood. Daarom heb ik jou gekozen om altijd bij je te zijn. Om altijd